Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Britse Labour-leider Jeremy Corbyn heeft buitenlandwoord voor de Hillary Benn ontslagen. Dat gebeurde nadat Benn het vertrouwen in Corbyn had opgezegd. Na het ontslag zou de helft van het schaduwkabinet dreigen om op te stappen, meldt de BBC. Corbyn ligt binnen Labour onder vuur. Veel partijgenoten vinden dat hij zich veel te weinig heeft ingespannen... om een Britse uittreding uit de Europese Unie te voorkomen. Vanwege de hoge waterstand door de zware regenval is de scheepvaart op de Rijn bij de Duitse plaats Karlsruhe stilgelegd. Het waterpeil steeg vannacht boven de grens van 7,50 meter, zei de politie. Vanochtend stond het peil bij Maxau op 7,63 meter. De Duitse autoriteiten verwachten dat de Rijn bij Karlsruhe morgenmiddag weer wordt vrijgegeven voor de scheepvaart. Brandweerlieden uit Dingsperlo, Eibergen en Doetinchem worden in Duitsland ingezet om hun collega's daar te helpen. Door de regen staat het water in de rivier de Issel extreem hoog. De dijk bij de stad Hamminkeln, zo'n 35 kilometer van de Nederlandse grens, dreigt te bezwijken. Bij een ongeluk tussen twee personenwagens op de A50 bij Sint-Oederode is vannacht een dode gevallen. Een van de auto's belandde ondersteboven in de sloot. De politie heeft een man die bij het ongeluk was betrokken opgepakt. Hij heeft zich hevig verzet tegen zijn aanhouding. De snelweg was tot vier uur afgesloten tussen Vechel en Sint-Oederode in de richting van Eindhoven. Colombia is als derde geëindigd op het toernooi om de Copa America. De Colombianen wonnen de kleine finale met 1-0 van het team van de Verenigde Staten. Voor Colombia was de derde plaats de beste klassering sinds 2001 toen het land het toernooi won. De finale van de Copa America gaat, net als vorig jaar, tussen titelverdediger Chili en Argentinië. Het weer, af en toe zon, maar ook buien. In eerste instantie vooral in het westen, maar in de loop van de ochtend ook op andere plaatsen.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 Shy Maestro is een van de vele artiesten die op Noordse Jazz dit jaar optreden. En deze uitzending staat ook volledig in het teken van Noordse Jazz. De vorige uitzending in mei stond dat ook al, maar toen heb ik vooral artiesten gedraaid die op de zaterdag optreden. En vandaag ligt de nadruk vooral op artiesten die op de vrijdag en op de zondag optreden. Waaronder Shai Maestro. Het is een Israëlische pianist. Hij heeft van 2006 tot 2011 met de bekende Israëlische bassist Avisha Cohen gespeeld. En hij speelt nu samen met ehm, de bassist Jorge Ruder en de Israëlische drummer Sifra Rafiz. Veel van hun muziek staat in het teken van, ehm, van politiek. En ook dit nummer wat ik draaide staat in het teken van het conflict. Langlopende conflict tussen Palestina en Israël. We gaan verder met wederom een pianist. Eh, Giovanni Goody. Met een trio. Eh, waarin hij samenspeelt met Jao Lobo. En eh, bassist Thomas Morgan. En die hebben een geweldig album gemaakt. Dit, dit album heet This is the Day. En u gaat luisteren naar The Game of Silence. En zowel Giovanni Goody als Shai Mestro kunt u op vrijdag op Noordzee Jazz horen. Giovanni Goody met The Game of Silence. Giovanni Goody trio met The Game of Silence. Het leuke aan het maken van zo'n uitzending als deze... is gewoon dat je regelmatig parels van muziekalbums eh, tegenkomt. En dit album was er ook zo een. Volgende wat ik ga draaien is The Cats Dance van Aaron Deal. Een Amerikaanse jazzpianist ehm, die ook zelf nummers schrijft. En die eh, in 2015 een album heeft uitgebracht. Het heet Spacetime Continuum... En op North sea Jazz treedt hij samen op met uh, jazzzangeres Cecile McLaurin Savant. Van haar heb ik vorige keer al een eh, nummer gedraaid. En vandaag Aaron Deal met de Cats Dance. En het houdt niet op. Ik heb nog een prachtig nummer van het Frans van Chaussy Quintet. Het album heet When the World Comes Home. En het nummer heet Along the River. Het is een album wat gaat eigenlijk over het, eh, het verhaal van... het oudste verhaal wat er bestaat. Namelijk het, het verhaal van Adam en Eva die ehm, uit het paradijs worden verdreven. En Frans van Chaussy is de Duitse componist, heeft dit genomen als uitgangspunt en heeft daar negen nummers op geschreven eh, waar dit album uit bestaat. U gaat luisteren naar Along the River, eh, Frans van Choisy op piano, Alex Simu op klarinet, Jeffrey Bruinsma, de Nederlandse Jeffrey Bruinsma op viool, Jurg Brinkman op cello en Jongo Sun op drums. luisteren naar Frans van Schwassi Quintet met Along the River. Zij treden op op zondag op Noordse Jazz. Wie ook op zondag optreedt is Charles Lloyd. Ehm, hij is 78 jaar, is een Amerikaanse ehm, saxofonist, fluitist... en maakt dus al heel lang eh, jazzmuziek. En heeft onder andere gewerkt met Chico Hamilton en Cannibal Adderley. Hij heeft een eh, eigen kwartet ook opgericht... en hij is vanaf de jaren 60 eigenlijk al bezig om Oosterse muziek te mengen met uh, modale jazz. En dat leverde hem eh, veel succes op. Ik heb een eh, nummer uitgekozen van een album uit 2016... Eh, wat hij samen met de Marvels heeft gemaakt. Het nummer heet I Long To See You. Op dit album ehm, staan ook een bijdrage van Nora Jones en van Willie Nelson. Ik ga een nummer draaien wat hij samen met Nora Jones heeft gemaakt. Dat heet You Are So Beautiful... Op North Sea Jazz eh, zal hij weer met andere artiesten optreden... waaronder Jason Moran, Ruben Rogers en Eric Harland. Maar voor nu gaat u luisteren naar Charles Lloyd en de Marvels... You Are So Beautiful met Nora Jones. Charles Lloyd met Nora Jones. Iemand die ook weer op Noordse Jazz staat... en die als u op zondag gaat eh, zeker eh, moet zien... is natuurlijk de man met de gouden stem, Gregory Porter. Hij heeft een prachtig nieuw album uitgebracht, Take Me to the Alley. En daarvan gaat u luisteren naar Holding On. would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on and it's holding strong. Even though I tried to make it, played the part, but I can't fake it. It keeps holding on and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Holding on, holding on. holding on, holding on. I've seen times that were harder. I remember the taste of bitterness. Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have missed. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on and it's holding strong. Play the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Whoa. It keeps holding on. It keeps holding on. It keeps Gregory reporter met Holding On. die ook optreedt ehm, is Sabrina Stark. Ze treedt op op Statendag. En deze veelzijdige Nederlandse artieste heeft in 2015 wederom een mooi album afgeleverd. En daarvan ga ik draaien Speak Up Love, Sabrina Stark. Identity has something to do with the nature of love. the degree of it that you're able to absorb into your being. Capture love in all different types and shape. Help us to define love. That gun in hand, newborn, empty, loud love. Help us now ¡Sí! you for Beginnen Stark met Speak Up Love. We gaan verder met een Belgische jazzzangeres, Melanie, Melanie de, ba Zij is de dochter van een Belgische moeder en een Italiaanse vader. Op haar derde startte ze met ballet en vanaf acht jaar met dwarsfluit. Vervolgens werd ze lid van een, eh, van een ensemble waar, eh, op haar twaalfjarige leeftijd... waarmee ze een maand toerde in Canada. Vanaf haar vijftiende werd, eh, werd ze eigenlijk door haar passie voor rockmuziek... Het is lid van een rockband, waarvoor ze ging componeren ook. En na een aantal jaren is ze volledig omgeswitcht naar de jazz. Ze is in het conservatorium in Brussel gaan studeren. En uh, heeft door Rusland getoerd. En ze heeft in 2006 een uh, prijs gewonnen. De Django Doorprijs voor Jong Talent. En in 2007 haar eerste album gemaakt. A Stomach in Burning. Waarvoor ze heel lovende kritieken kreeg. Haar tweede album werd eh, omschreven als simpel en sensueel. Het heet No Deal. En u gaat luisteren naar I'm Gonna Leave You van Melanie, Melanie de Biasio. your money. I want somebody to call me honey. I don't want gold dreams. I want to hear sweet things. I need affection and not protection. When you're teasing, you should be squeezing. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna, I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I don't need you, baby, no more. I don't need you no more, no more, no more, no more. I'm gonna leave you, cause I want. Melanie de Biasio met I'm Gonna Leave You. Een nummer van Nina Simone. En haar stem is wel bijzonder. Het laatste nummer van dit uur is van Kenny Barron en Dave Holland. Het komt van hun album The Art of Conversation. Zij spelen op Noordse Jazz op zondag. En zij hebben al sinds 2012 eh, een, duo waarin zij, waarmee zij optreden over de hele wereld. En ze hebben prachtige muziek gemaakt. U gaat luisteren uh, nu voor het nieuws van 11 uur... naar een klein stukje van In Walked En daarmee ga ik verder na het nieuws van 11 uur. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam.